Visser met het NOS-journaal. Bij een beschieting van twee shisha-lounges in de Duitse stad Hanau vlakbij Frankfurt... zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Vijf mensen zijn gewond geraakt. Eerst opende de schutter of de schutters het vuur in een café in het centrum van de stad... vervolgens in een lounge in een buitenwijk. Ook zijn er berichten over een derde schietpartij. Daarbij zouden geen slachtoffers zijn gevallen. De toedracht is nog onduidelijk. Niemand is opgepakt. ING-topman Ralf Hamers stapt over naar UBS, de grootste bank van Zwitserland. De 53-jarige Hamers leidt ING sinds 2013. Hij kwam in 2018 in opspraak vanwege het voorstel om zijn salaris met 50% te verhogen naar ruim 3 miljoen euro. Ook was er een witwasaffaire bij ING. De bank schikte voor in totaal 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. Hamers zegt trots te zijn op wat hij heeft bereikt bij de bank. Zo is het klantenbestand met 20% gegroeid. Ook vindt hij dat ING stappen heeft gezet richting een digitale en mobiele toekomst. Bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam zullen zeven oud-winnaars optreden. Dat heeft eindredacteur Gerben Bakker gezegd in het televisieprogramma Op 1. Naast de Nederlandse winnaars Lenny Koer, Getty Gaspers en Duncan Lawrence... zullen onder meer ook Sandra Kiem en Alexander Rijbak optreden. Presentator Edcilia Rombly gaat met andere winnaars in een taxi door Rotterdam rijden. Het Songfestival is in mei in Ahoy. En dan voetbal. RB Leipzig heeft in Londen een flinke stap gezet... richting de kwartfinales van de Champions League. De Duitsers wonnen in Londen in de achtste finale tegen Tottenham Hotspur met 1-0. Ook Atalanta heeft zicht op een plaats in de kwartfinales. De Italiaanse club won met 4-1 van Valencia. De Nederlandse middenvelder Hatenboer scoorde twee keer. Over drie weken is de return. Het weer dan. Eh, vanuit het westen regen, ook overdag af en toe regen.